9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De dreigende politieacties komend weekend lijken nauwelijks invloed te hebben... op de voetbalwedstrijden in de eredivisie. Volgens de KNVB gaan acht wedstrijden gewoon door... ook al is er geen politie beschikbaar. Alleen over AZ Feyenoord komende zondag is nog geen duidelijkheid. De politie voert komend weekend acties voor een betere CAO. Er wordt alleen uitgerukt bij spoedeisende hulpverzoeken... Minister Grapperhaus van Justitie wil de acties verbieden. Morgen dient er een kort geding. Oppositiepartijen reageren kritisch op de koopkrachtcijfers van Prinsjesdag... die via de NOS al bekend zijn geworden. Volgend jaar gaat het overgrote deel van de Nederlanders... er gemiddeld 1,5 op vooruit. Maar wat heb je aan een paar tientjes extra... als de energierekening met honderden euro's stijgt... al dus PVV-leider Geert Wilders. 50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol wil eerst zien en dan geloven... Volgens hem is steeds beloofd dat ouderen erop vooruit gaan, maar daar kwam weinig van terecht, al dus Enkrol. De Franse regering heeft voor het eerst toegegeven dat het Franse leger tijdens de Algerijnse oorlog politieke tegenstanders heeft gemarteld en vermoord. President Macron erkende dat bij een bezoek aan de 87-jarige weduwe van een Franse communist die zich inzette voor Algerijnse onafhankelijkheid. Macron gaf toe dat Frankrijk verantwoordelijk was voor de dood van haar man en vroeg om vergiffenis. Ook beloofde hij de Franse archieven over de oorlog, die tussen 1954 en 1962 woedde, open te stellen. In de Ghanese hoofdstad Accra is afscheid genomen van de vorige maand overleden voormalige VN-chef Kofi Annan. In het auditorium waar zijn kist stond opgebaard kwamen 6000 mensen bijeen, onder wie de huidige VN-secretaris-generaal Gutierrez. Ook prinses Beatrix en prinses Mabel wonen de plechtigheden bij. Annan had altijd een goede relatie met het Nederlandse Koningshuis. Na de ceremonie wordt Anan in privékring begraven. En dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Lokaal kan er mist ontstaan.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 As long as we try to talk, we can always make it up. Even when we start to slide, we fall. De remix van Rise and Fall van Stage Republic. Eh, dat eh, is het eh, begin van de tweede uur van deze Alternative FM. En als we toch over vet geluid en elektrogeluid hebben... dan kan deze er eigenlijk ook wel bij. En deze single is natuurlijk wel heel serieus... want het gaat over de monsters waar we mee af moeten rekenen. En de monsters die in de hoofden van mensen kunnen zijn als er hele enge politieke leiders zijn. Dat is de basis eh, geweest voor het schrijven van eh, onder andere dit nummer van Johanneke Kranendonk. Beter bekend als Joe Marches en Monsters. was een Dead Man on the Payroll. En ik uh, zou bijna zeggen, het is voor mij de single van het jaar van Meadow Lake. En eh, die zat er dus eh, gewoon in. En ja, we, we, hebben ze vaak gedraaid. Net als Joe Marches. En ook Joe Marches verdient eigenlijk ook nu wel een beetje landelijke podium. Omdat haar muzikale werk eigenlijk al goed genoeg is om daar op te horen. En ik hoor daar zo bar weinig over. Dus dat vind ik wel een beetje jammer eerlijk gezegd. Ehm, weer terug naar de, het album van eh, de dames uit Schiedam. Cafeïne heet, uh, heette zij. En morgen in Podium Grounds in Rotterdam gaan zij hun album presenteren. Window, ik zei het al, eh, bevat eigenlijk al, ja, een album vol... waarbij je eigenlijk door het raam eh, naar buiten kijkt. Want dan geef ik iets prijs over de recensie die ik geschreven heb. En het leven wat je daar doorheen ziet met een behoorlijk reflecterend karakter, kan ik je erbij zeggen. Want eh, alles eh, kan betrekking hebben op zowel mannen als vrouwen. Luister naar Meld, want dat is de enige die ik nu prijs ga geven voor morgen. En de rest van het album, dat zul je toch eh, zelf via de gebruikelijke kanalen moeten, moeten krijgen. just one touch and you had to say her showing her moves. A kiss on the lips, and we stick like glue. I wanna stick with you. Ooh, ooh. You tell me that you need to go, but your body shows that it won't take long before you take me home. If you are here for a dance with me, I'll be glad to spend my time here with you. Cause if the heat is on and the sounds are right, to the rhythm of your steps and your breaths, anywhere. よ onze vriend was eh, dat Shirt. En Shirt komt uit Utrecht. En hij heeft eh, vorige week in de Echo zijn album 21st Century Love in uh, première laten gaan. Hij heeft hem ja, gepresenteerd aan het grote publiek. En dit nummer staat er ook op. is trouwens zijn nieuwe single. En dat is ook terug te vinden op dit album. En ik domkop dat ik er ben. Ik heb hem dus eh, niet goed op eh, de USB-stick eh, laten komen. En dus ligt dat ding nog thuis. Ik heb tig andere USB-sticks en dan staat hij dus wel op. Behalve op de deze die ik mee moet nemen. Ja, dat is dan erg handig. En dan zit er boven een techneut. En dat is mijn grote vriend Marcus van Dam. En die zit dan altijd... Weet je, dat soort ideeën <laughs> krijg je dan. Goed, daarvoor meld met de hoofdrollen voor de, dames van Caffeine. En eh, morgen dus, eh, ik zeg het nogmaals, bij Podium Ground zijn ze te zien met het album wat ze gaan presenteren, Window. Eh, de interessante gesprekken die ik gevoerd heb met ene Hanneke Laura... die zijn eindelijk een beetje ten einde. Misschien zit ze toevallig op de pc mee te luisteren... van wat ik daar allemaal aan het uitvreten ben. Ja, dat, dat, <laughs> dat zit er natuurlijk vet in. Want het moment is aangebroken dat ik iets ga draaien. aanleiding is iets met Colin Hoeven, iets met Hanneke Laura. Ja, en dan eh, is het eh, snel eh, geboren het idee om dan beide met hun eigen nummers te laten horen.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 I lose myself in you just like the attack. De nieuwe single van eh, de dames eh, van eh, dat album Window. Wat ik al meerdere malen in de etalage heb gezet. morgen in Rotterdam allemaal te bewonderen. Kijk even op Alternative FM pagina. En dan kun je er een duim op geven. Er is er nog één persoon die dat niet gedaan heeft. Heb ik al een beetje gezien. Dus dat moet ik ook maar eventjes per radio maar eventjes regelen. Dus degene die dat hoort, die denkt... Heb ik dat niet gedaan? Nee, dat heb je nog niet gedaan. Dus eh, we kunnen ze nog altijd wel gebruiken. Chasing a Boy. Daarvoor hoorde je Oh Baby. Dat is een instrumentale versie van Who is X. Eh, en daar schuilt Marnix Dorrestein achter. Die heeft eh, weer besloten om toch weer muziek te gaan maken. Hij heeft er genoeg van om ja, het verhaal om popster te worden na te jagen. En ik denk dat hij dat in navolging doet met zijn grote vriend Jet Rebel. Want uh, eh, Jet Rebel eh, wil er ook helemaal eigenlijk niks van weten. Maar goed, eh, het, het gebeurt wel instrumentaal. En dat was wel goed te horen. Daarvoor hoorde je Tols en zijn nieuwste. En uh, daar weer voor hoorden we Hanneke Laura met uh, New. En dat is al uit 2016. Dus dat, dat is ook alweer van een tijdje terug. En er schijnt iets in de maken te zijn. Ik, ik, hou me hart vast. Als dat, dat, dat gaat lukken, dan dat zou dus betekenen dat Colin Hoef hier komt. Hanneke Laura komt. Maar misschien ook Fabiana Dammers. Dat zou helemaal een unicum zijn. Want eh, tenslotte bestaan we hier eh, tien jaar eh, met de gratie gods van het bestuur van CFM Zandvoort. En het, dat zou natuurlijk wel een heel ideaal plaatje zijn als we deze drie knijters van songwriters bij ons in de studio gaan krijgen. Het eh, moet nog wel eh, dit jaar eh, zijn beslag krijgen. Want ja, anders is het jubileum voorbij. En dan moeten we een 11 jubileum. <laughs> Dat komt niet helemaal over, denk ik. goed, deze man gaat ook hier komen. En dat is Frank Demian. Hij heeft ook een single uitgebracht. en hij is ook bezig om een album uit te brengen. Heading Down the Highway. I've been looking for a lover all my life. I've been looking for a woman who's so fine. Then you came along and walked into my song, and I knew there was no place to hide. I'll never hide my feelings from you. You can take it if I'm feeling blue and you say what's on your mind. You don't want to rewind, we'll go the whole mile together all along. Heading down the highway on my own, always heading down the highway all alone. But I know you I've been looking for a woman who's so kind. I've been looking for a girl who's on my mind. And if you would fly, I would surely die and look for a good copy of you. This road is straight. I know you Shadowland uit uh, eh, 19, wat zeg ik, 1984, 2014 moet ik zeggen. Heading Down the Highway was eh, dit jaar van Frank Demian. En zoals eh, gezegd, deze dame, die gaan wij zien bij... Krijg nou wat, staat een beetje vast. gaan wij zien bij het Pompstation zondagavond. Fabiana Dammers met Today. what I read. I guess I'm feeling alright. Most people I see, they're selfish like me. I guess they don't think to ask how you feel, and I really don't care. No, I really. in de maker te zijn eh, met eh, We Are The World. Eh, daar staat dus Tibi Florissen op, Colin Hoover, Hanneke Launa en deze dame dus, Fabiana Dammers. Nou, dat wordt een indrukwekkend verhaal, denk ik. goed, hoe dat gaat vormgeven, dat, dat ga, ik, ga ik nu nog niet vertellen. Maar er borrelt iets. Dat, ga ik, dat, dat kan ik in ieder geval <laughs> wel iets verklappen. Deze dame, dus komende zondag in het Pompstation Amsterdam te horen. Dan is het tijd voor de single. De nieuwe single van Alaska, dames en heren. Luistervrienden aan de andere kant van de radio. En dat is... Nou, zit er een eetmaals high gedachte erin? Of gehalte erin? Ik zeg van wel. The Comedy of Distance. Is a wizard and the farmer in me. The tall guy with the stitches, Johnny Marr and Morrissey are their tickets to see the end of the Eh, dat was hem dus eh, helemaal. De nieuwe single en, eh, van Alaska. En deze die gaan we tot het eind van 10 uur draaien. Dat is The Circle of Blame van Ayon. En wellicht komt zij samen met Frank Bond 18 oktober naar de studio.